Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Cabinepersoneel van de KLM gaat vanaf maandag korte werkonderbrekingen houden. Gebeurt telkens voorafgaand aan een vlucht. Volgens vakbond FNV zullen actievoerende personeelsleden dan steeds 10 minuten het werk neerleggen. Tussen 5 uur s morgens en 11 uur s avonds. Ze protesteren tegen het besluit van de KLM om minder cabinepersoneel in te zetten op sommige lange vluchten. Reizigers zullen door de acties waarschijnlijk 10 minuten langer moeten wachten bij de gate, zegt de FNV. De bonden en de luchtvaartmaatschappij steggelen al een tijd over de kwestie. De luchthaven London City Airport is een paar uur ontruimd geweest in verband met een zogenoemd chemisch incident. Rond vier uur ging het brandalarm af. Zo'n 500 mensen werden geëvacueerd. 27 mensen zijn met ademhalingsproblemen behandeld. Twee zijn naar het ziekenhuis gebracht. Inkomende vluchten werden omgeleid naar andere luchthavens. De brandweer heeft het gebouw doorzocht, maar niets afwijkends kunnen vinden. Het gebouw is weer vrijgegeven. De Marslander, de Schiaparelli, is waarschijnlijk neergestort en ontploft. Dat meldt de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Sinds de landing woensdag was er geen contact meer met het voertuig. Het lijkt te zijn misgegaan in de laatste 50 seconden. De snelheid waarmee het vaartuig de laatste meters aflegde was te hoog. Op de grond is de Schiaparelli geëxplodeerd. Een satelliet van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft foto's op de landingsplaats genomen. Daarop is alleen een zwarte plek te zien. Het weer tot slot. Te beginnen in het noorden wordt het overal droog. Vannacht kan lokaal mist ontstaan. De minimumtemperatuur kan in opklaringsgebieden tot 2 graden dalen. Morgenochtend nevel of mist. Geleidelijk lost die op en dan schijnt de zon geregeld. Aan de kust kan nog een bui vallen en het wordt 9 tot 13 graden. Zondag is het weer grijs door mist of nevel. Die lost weer op en dan breekt later op de dag de zon door. Het wordt zondag 11 graden.